Zes uur. Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington aangekomen voor een omstreden bezoek. Hij is niet door de regering uitgenodigd, maar door de Republikeinen in het congres. Hij gaat in het parlement een toespraak houden waarin hij betoogt dat Amerika geen afspraak moet maken met Iran over het nucleaire programma. President Obama is niet blij en zegt dat er nooit regeringsleiders worden uitgenodigd van een land waarin op korte termijn verkiezingen zijn, zoals in Israël. De werkdruk voor rechters is nog steeds zo hoog dat niet alle zaken op tijd kunnen worden afgehandeld. Dat heeft de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak gezegd in Reporter Radio. Hij zegt dat er te weinig geld is en dat daarom 4,4% van de zaken bij de Hoge Raad te lang bleef liggen. Daders kregen daarom strafvermindering parlementsverkiezingen in Estland zijn gewonnen door de regeringspartij van premier Roivas, die sterk voor de NAVO is. Zijn partij kreeg 28% van de stemmen. Tweede werd de linkse centrumpartij waar vooral Russen op stemmen. Een kwart van de bevolking in Estland is van Russische afkomst en de partij kreeg ook een kwart van de stemmen. Angst voor Russische agressie was een centraal thema bij de verkiezingen. De Universiteit Utrecht gaat arme landen helpen om aan goedkope medicijnen te komen. De universiteit begint vandaag met een centrum voor betaalbare geneesmiddelen... dat medicijnen moet gaan maken waarvan het patent is verlopen. Het eerste medicijn is een middel tegen een veel voorkomend verkoudheidsvirus. Baby's met weinig weerstand kunnen daaraan overlijden. Na de voetbalwedstrijd PSV-Ajax in Eindhoven zijn gisteravond bij het Philipsstadion rellen uitgebroken. Drie ME'ers raakten gewond toen er met stenen werd gegooid. En in het gedrang zouden ook een vrouw en een kind gewond zijn geraakt, maar dat kon niet worden bevestigd. Voor en na de wedstrijd werden twaalf mensen gearresteerd. De politie verwacht nog meer aanhoudingen. Dan nog het weer bewolkt in buien, mogelijk met hagel. Het is eerst nog 2 tot 5 graden, later wordt het een graad of 7.